moet met het RWS-journaal. Tot nu toe zijn bijna 2 miljoen Catalanen naar de stembus gegaan... voor het referendum over onafhankelijkheid van Spanje. De verwachting is dat er een overtuigend ja uit de stemming komt. Veel tegenstanders van de onafhankelijkheid blijven thuis... omdat de Spaanse regering het referendum niet erkent. Volgens de premier is er in de Spaanse rechtsstaat geen plaats voor een nep-referendum. De uitslag van de stemming wordt morgenochtend verwacht. Inwoners van Berlijn laten op dit moment 8000 verlichte ballonnen op... ter gelegenheid van de val van de muur 25 jaar geleden. De ballonnen staan opgesteld langs de 15 kilometer lange route van de muur. Na schatting ruim een miljoen mensen zijn afgekomen op de festiviteiten in Berlijn. Bij de Brandenburger Tor zijn muzikale optredens. Zanger Peter Gabriel opent het feest met een aangepaste versie van het nummer Heroes van David Bowie... Vlak daarvoor werden foto's getoond van Oost-Duitsers die omkwamen toen ze naar West-Berlijn probeerden te vluchten. De Palestijnse eenheidsregering van Hamas en Fatah is verder onder druk komen te staan... door ruzie over de herdenking van Yasser Arafat. Dinsdag is het tien jaar geleden dat de Palestijnse leider van Fatah overleed. Hamas heeft een herdenkingsdienst in Gaza afgelast... naar eigen zeggen om veiligheidsredenen. Fatah zegt dat de herdenking van Arafat doelbewust wordt geboycott. Voetbal, PSV heeft de uitwedstrijd tegen Heracles in de blessuretijd gewonnen. In Almelo werd het 2-1. Vitesse tegen Feyenoord leverde geen winnaar op. Het bleef 0-0 in Arnhem. Ajax won eerder vandaag de uitwedstrijd tegen Cambuur met 4-2. En Dordrecht verloor met 0-4 de thuiswedstrijd tegen Twente. Het weer nog. Vanavond en vannacht is er kans op wat lichte regen. Morgen eerst nog veel wolken en kans op een bui. Later meer zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dinsdag is het droog en nog iets warmer dan morgen.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 When you shake, you shake it down low. Girl, you wicked now. like the way how you flow. Every time you're passing me by. jiggly jiggly and oh. and you wicked to rot it now. Yeah. Hey sexy lady, uh.